dat minister Klink landelijk wil invoeren. Ze zien meer in uitbreiding van de regionale systemen die er al zijn. Volgens de grote huisartsenorganisaties is dat logisch omdat de zorg doorgaans ook regionaal is georganiseerd. De huisartsen zien daarnaast op tegen de kosten van een nieuw landelijk patiëntendossier. De kilometerheffing gaat alleen door als er genoeg draagvlak voor is in de maatschappij. Minister Eurlings heeft dat gisteravond benadrukt in de Tweede Kamer. De VVD, SP en PVV zeggen dat er geen draagvlak is, maar een meerderheid in de Kamer steunt de minister. Eurlings herhaalde dat de meeste automobilisten dankzij de kilometerheffing geld zullen besparen. In Aken zijn twee zware criminelen ontsnapt onder wie een moordenaar. Volgens de Duitse politie waren ze bewapend. Ze zouden twee gevangenismedewerkers hebben overmeesterd en te voet zijn ontsnapt. Later hebben ze volgens Duitse media twee keer een taxi gekaapt en zijn ze naar Keulen gevlucht. Er is een zoekactie op touw gezet met inzet van helikopters. Een Britse hacker wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Volgens de VS heeft hij in 2001 en in 2002 ingebroken in zo'n 100 computers van Amerikaanse overheidsinstellingen. De Hoge Raad in Londen had al eerder besloten dat de hacker mag worden uitgeleverd. De man heeft Asperger. De regering vindt dat geen reden om de uitlevering tegen te houden. De hacker wilde bewijzen dat de VS weet van het bestaan van ufo's. Een groep ontevreden huisartsen heeft een nieuwe beroepsvereniging opgericht. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. Ze vinden dat de grote beroepsorganisatie LHV te weinig heeft gedaan tegen de bezuinigingsplannen van minister Klink. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen komt voort uit het actiecomité Wake Up, dat 700 sympathisanten heeft.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 Zaba da ba, ba da ba da ba, zap ba ba da ba da ba do, zap ba ba ba, zap ba ba ba ba ba ba ba it on my mind. Damn, I do. to shine on the occasion.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 You can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. that book again because the ending's just too hard to take. Star who gets burned Never thought I could act this way, and I've got to say that I just It's like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains on my feet. The stories always end. that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling. you, but